Die zou Hamas hebben geholpen bij het beramen van aanslagen op Israëlische burgers. China houdt weer een militaire oefening rond Taiwan. Het Taiwanese ministerie van Defensie zegt dat er 19 Chinese oorlogsschepen zijn gezien... en dat er ook een vliegdekschip is ingezet. China voert de laatste jaren vaker militaire oefeningen uit om de druk op te voeren. Taiwan wordt al decennia onafhankelijk bestuurd... maar China ziet het eiland als een afvallige provincie. Taiwan is bang dat er binnen enkele jaren een Chinese invasie komt. De Bosnisch-Servische leider Milorad Dodik is opgedoken in Rusland. Dodik wil de Republika Srpska afscheiden van Bosnië en Herzegovina. Onder meer voor het tegenwerken van de vredesakkoorden is hij veroordeeld tot een jaar cel. Omdat er een arrestatiebevel tegen hem ligt vertrok hij eerst naar Israël... maar nu is Dodik dus in Rusland. Veel Nederlanders denken helemaal niet zo zwart-wit over de komst van asielzoekers... staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Een grote groep van bijna 60 denkt er volgens de onderzoekers genuanceerd over. Zij vinden dat Nederland de plicht heeft om mensen die vluchten voor oorlog en geweld op te vangen. De politie heeft een inval gedaan bij een huis in Enschede... in het onderzoek naar twee ontvoerde kinderen uit Dalsen. Voor hem werd gistermiddag een Amber Alert uitgegeven. Of er iets is gevonden in het huis is onduidelijk, meldt Omroep Oost... Bij de inval is niemand aangehouden en de twee kinderen zijn nog steeds spoorloos. Het weer op sommige plaatsen mist, maar die lost aan het begin van de ochtend op... en dan is het overal zonnig. Vanmiddag in het binnenland wel wat stapelwolken. Bij een matige oostenwind wordt het zo'n 13 graden. Op de Wadden 13 graden op de Wadden tot 16 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 straight up go to your business. So if you're gonna come, you better come with it. If you ain't swinging, just put your tongue in it. Oh, some of y'all be killing me, thinking you got powers like Austin, but you're more like mini me.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 Meet at the bar, me and my girls doing it big. We pop star, yeah. Girls all I was told. That's all about you. Yes, we do. Everything about you but the girls all talking and the girls all talking.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 De kinderen van 6 en 11 zijn volgens de politie gevonden in Oudenaarde. Het Israëlische leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Hierbij is volgens het leger onder andere een Hezbollah-terrorist omgekomen. China houdt weer een militaire oefening rond Taiwan. De laatste jaren zijn er vaker militaire oefeningen om de druk op te voeren. Taiwan wordt al decennia onafhankelijk bestuurd... maar China ziet het eiland als een afvallige provincie. Het weer op sommige plaatsen mist, later overal zonnig bij 13 tot 16 graden.